van 5 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De overheid heeft aangedrongen op het maken en publiceren van foto's van Volkert van der Graaf. Dat zegt Stijn Franke, de voormalige advocaat van de moordenaar van Pim Fortuyn... in een interview met de Volkskrant. Het Openbaar Ministerie zei gisteren dat het pas een dag voor publicatie is geïnformeerd over de foto's. Volgens Franke klopt dat niet. Het OM, politie, reclassering en andere overheidsinstanties wisten bij publicatie al twee maanden van de foto's, zegt Franke. Volgens hem heeft de minister minister de Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd. De partijen in de Tweede Kamer zijn overwegend blij met het akkoord dat de EU-ministers gisteren bereikten over de herverdeling van asielzoekers, maar vinden dat het hier niet bij kan blijven. Volgens de PvdA is het een eerste stap naar een gezamenlijk Europees antwoord op deze humanitaire crisis. De VVD vindt dat Europa zich nu moet richten op het beperken van de toestroom van vluchtelingen. Ook het CDA en D66 willen dat er wordt gekeken naar oplossingen voor de lange termijn. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat een bommenexpert van Al-Qaeda is gedood bij een luchtaanval van de internationale coalitie in Syrië. De Fransman David Drujon zou al in juli zijn gedood, maar de Amerikanen hebben het nu pas bekendgemaakt. Drujon zou in Syrië veel extremisten hebben opgeleid. Volgens de VS wilde hij aanslagen laten uitvoeren op westerse doelen. Eén op de drie Nederlanders is relatief zeer welvarend en naar eigen zeggen gezond en tevreden met het leven. Een kwart is dat niet, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Geld, gezondheid en het hebben van een partner spelen daarbij een belangrijke rol. Vooral hoger opgeleiden scoren hoog op de schaal van welvaart en welzijn. Stellen van in de twintig zonder kinderen staan er het beste voor. Ze hebben een goede gezondheid, een baan en geld. Achterblijvers zijn vooral alleenstaande ouders met jonge kinderen, laag opgeleide en mensen die die moeten rondkomen van een uitkering. Het weer, in de kustprovincies buien, ook later overdag buien. De meeste in de zuidelijke helft van het land. Het wordt een graad of 16.